Nieuws van 11 uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. Veel Kamerleden vinden het huidige gebruik van de verklaring omtrent gedrag te streng. Dat vertellen ze in het Radio 1-programma Reporter van de KRO-NCRV. In steeds meer sectoren geldt voor werknemers de plicht om doorlopend en met terugwerkende kracht mensen te screenen op misdrijven. Vooral de ingewikkelde bezwaarprocedure en de lange termijn waarop mensen nog last kunnen ondervinden van lichte vergrijpen stuiten op bezwaren. In Utrecht heeft zanger en presentator Henk Westbroek vanmiddag het startsein voor de eerste editie van de Single Swim. Het doel is geld op te halen voor meer onderzoek naar een van de meest voorkomende erfelijke spierziekten ter wereld, FSHD. Onder de ruim 150 deelnemers zijn de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen, oud-Olympisch topschaatser Jochem Uitenhagen, oud-tophockeyer Jacques Brinkman en tv-presentator Anita Witsier. Door de hevige regenval in de Georgische hoofdstad Tbilisi zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. Drie van hen zijn medewerkers van de dierentuin. Een aantal mensen wordt nog vermist. Delen van het centrum staan blank, tientallen auto's en bomen zijn meegevoerd door het water en veel huizen zijn ondergelopen. Ook de dierentuin van de stad is ondergelopen en verschillende dieren wisten daardoor te ontsnappen, waaronder tijgers, leeuwen, beren en wolven en een nijlpaard, meldt de burgemeester van de stad. De meeste dieren zijn weer gevangen genomen of gedood en hij verzoekt mensen om niet in paniek te raken en raadt hen wel aan om voorlopig binnen te blijven. Het is vandaag open kloosterdag. Meer dan 50 kloosters in het land openen hun deuren voor bezoekers. Zo is het mogelijk om een kijkje te nemen in een kloostertuin... mee te doen met een gebedsdienst of te praten met een monnik of met een non. De conferentie Nederlandse Religieuzen, een overkoepelende organisatie voor gelovigen... hoopt met de open kloosterdag te laten zien hoe het religieuze leven in deze tijd is. Vorig jaar bezochten bijna 3000 mensen een van de 37 deelnemende kloosters. En dan het weer. Vandaag wisselen zon en elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 15 graden op de Wadden, 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.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 Nou, dat doet hij natuurlijk geweldig goed. En laat ons hier in een uh, bewolkt Zandvoort zitten. En in de studio zonder zonnetje. Ja, we hebben een hoogtezon meegenomen. Peter de Boer heeft een hoogtezon voor ons meegenomen. En die staat in de keuken. En dan kunnen we straks massaal eh, onder. Ook leuk is het, eh, luisteraars, om een, eh, een brief te krijgen van een, eh, van een jazzzangeres. Hoewel ze al overleden is. Dus dat is uit de geestenwereld dan, zeg ik maar, hè? van eh, Pim Jacobs en natuurlijk eh, Rita Reis. I'm gonna sit right down and write myself the pleasure. applaus, luisteraars. Eh, Rita Reis en Pim Jacobs natuurlijk. Uh, Scholz op bas. Nou, u kent ze allemaal. Oude, vertrouwde muzikanten in Nederland. Eh, al onbekend. En inmiddels aangeschoven. enige bestuursleden zie ik staan. Rob Harms. Rob. Goedemorgen, Charol. Wat gezellig. En goedemorgen Fred en de rest van het team. De allerlaatste uitzending voor Fred. Daar zijn we voor hier. Ja. 22 jaar, Fred. 22 jaar lang bij de omroep betrokken. En ook eh, nauw betrokken, niet alleen als eh, programmamaker... maar ook achter de schermen. En dan eh, met name uiteraard bij het jazzprogramma op de zondagmorgen. We hebben genoten van jouw muziek en, je geweldige inzet. En we zullen je zeker gaan missen en je blijft altijd welkom. Nou, dat is, helemaal, heel mooi Applaus voor die man, toch? Ja. <laughs> wat Als oh, ja, ja, ja, ja, ja, kom erbij. Oh, eh, eh, eh, luisteraars, u, u, u, kent haar van Zandvoort Lunch. U kent haar van Zandvoort Lunch. Maar u kent haar niet alleen van Zandvoort Lunch. U kent haar eigenlijk van heel veel programma's bij, bij ZFM. En, want zij verzorgt ook de redactie voor een hoop programma's. Ze presenteert af en toe. U, uh, u hoort het uh, regionale nieuws dankzij haar. Uh, bijna dagelijks tussen ja, half één en kwart voor Hallo, Charles, het gaat om Fred hoor. Ja, <laughs> ik, mag je toch wel, ik, mag je toch wel, ik, mag je toch wel een beetje aankondigen. Een beetje aankondigen. Ja, als weten de, luisteraars niet, weten de luisteraars niet wie je bent. Dames en heren, zet uw schrap voor Dolly Tempierik. <laughs> nou Fred, ook ik ga je eh, een kleine, kleine speech ga ik hier houden. Een beetje toespraak voor je. Ik hoor net een, eh, een heel klein foutje eigenlijk, hè, als ik het goed begrepen heb. Want je bent even helemaal teruggedoken in het verleden. En feitelijk ben je hier al 23 jaar aanwezig. Oh. Hmm. En um, dus nou heel jammer dat je het niet nog even hebt volgehouden. Want met 25 jaar had je natuurlijk in aanmerking gekomen voor het gouden horloge. Nou, dat hebben we niet gered. Eh, nou ja, zoals Rob al zei, eh, we vinden het enorm jammer dat je gaat. We begrijpen het natuurlijk wel, want eh, je vrouw en jij zijn ontzettend actief bij allerlei dingen. En op een gegeven moment moet je natuurlijk kiezen. En je hebt inmiddels een heel mooi team van presentatoren en jazzliefhebbers gevormd... die het stokje van je over gaan nemen. Dus ik denk ook dat je dat in vol vertrouwen kan doen. Hè, als we het zo op de zondagochtend beluisteren. Het zijn prachtige programma's van allemaal. Eh, toch vinden we het jammer dat je gaat. En we willen je enorm bedanken. En we hebben heel origineel een prachtige bos bloemen voor je. In de, kleuren. Precies, jij hebt hem meteen door, dat hoopte ik al. En eh, ik ben heel erg in de weer geweest om een mooie fles wijn voor je uit te zoeken. Dus eh, ga deze week nog even lekker van de bosbloemen genieten. En denk aan ons en kies een hele mooie avond uit om dat mooie wijntje op te soeperen en aan ons te denken. Dat ga ik zeker doen. Goed zo. Hartelijk bedankt, Fred, voor alles. Een klein woordje ook voor eh, de bestuursleden. Eh, want het is natuurlijk zo dat al die jaren lang... Eh, alles toch behoorlijk goed gefaciliteerd heeft plaats kunnen vinden. Eerst in de Watertoren en daarna natuurlijk op het plein. En nu in deze prachtige locatie hier... En dat is echt ook een eh, bedankje waard voor degenen die je eh, mogelijk hebben gemaakt dat we hier terecht zijn gekomen. Het bestuur en ook de programma-leiding met name ook. Ik wil ze allemaal hartelijk danken voor al die jaren ondersteuning die we hebben gekregen. En dat is best een applaus waard, want dat zijn de stille krachten. Dus nou, we zijn, we zijn helemaal in een sentimental mood. Maar dat komt goed uit, want Duke Ellington is dat ook. En uh, die gaat ons eh, verrassen met zijn muziekje. Sentimental Mood was dat. Uh, Duke Ellington. Ja, luisteraars, uh, iets heel anders doen. En dat is maar goed ook, want steeds dezelfde muziek. Dat zou een beetje eentonig worden. Love me or leave me, Cliff Richard. Love me or leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time's the right time for kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. I want no one unless that someone is you. Now I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. To have today and to give back tomorrow. My love is your love, there's no love for nobody else. me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time's the right time for kissing, but night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. Oh. I want no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Oh, I want your love, but I don't want to borrow to have it today. Give it back tomorrow. My love is your love. There's no love for nobody else. you. Cause I intend to be independently blue. Oh, I want your love, but I don't want to borrow. Have that today and give back tomorrow. My love is your love, there's no love for nobody else. My love is your love, there's no love for nobody else. is your love, there's no love for nobody else. Ja, zoals eh, Peter de Boer net al eh, terecht opmerkte... Eh, luisteraars, terwijl wij met elkaar aan het praten waren... en nu was ze aan het genieten van Cliff Richard... dat ook Paul Enka, Peter, hè, die heeft ook zo'n schitterend album opgenomen. Peter zit ja te knikken. Pak de microfoon eens even. <laughs> Je komt niet zo makkelijk van me af. hey, luister, heb, heb jij een repertoire van popmuzikanten die jazz zingen? Of, Ja, er zijn, er een heleboel. Ja. Ja, dat klopt. <laughs> Maar, eh, eh, wat bedoel je, of ik een repertoire heb? Of... Nou, of jij zelf in, je, in jouw eigen eh, muziekcollectie... ja, ja ik, ga, ik ga daar een keer een programma aan wijden. Kijk, een heel programma. Ja, nou ja, een, een, een Of een nacht. We hebben ook hier een collega die heet Willem Bruis... en die, die begint s'nachts om 12 uur. Nee, gewoon, ik ga een, een, een, het zal een deel zijn van een van mijn programma's. Ja. Nou, heeft Fred ook nog een achterneefje. Dat is toevallig mijn zoon. En eh, Adam, Adam heeft al eh, eh, World on a String gezongen. Maar ik, ja, ik kan het niet nalaten. Nee, ik zou het zeker doen, want ik heb hem hier live gehoord. Dat is echt fantastisch. Oké, okay, nou. Zeer aanbevelend. Ik had Helemaal. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja.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 And what a wonderful thing. When you get the world uh-huh. on a string. Ja, we hangen allemaal wel eens aan een zijden draadje. The world on a string. Naast mij Peter Boer. Peter, jij hebt weer eh, iets heel bijzonders voor ons meegebracht. Ja, eh, een combinatie van allerlei factoren. Dat moet ook in een programma als dit, waar we eh, allemaal rondom eh, onze vertrekkende Fred Kroonsberg plaatjes draaien. Het is moeilijk om in die twee uren te vullen met allemaal mooie dingen die ook nog actueel zijn. Ik heb een cd-album voor me van V. Klaassen. Die heeft een, een Nederlands-Amerikaanse bezetting... En ehm, die gaat zingen Without a Song. En op slagwerk hebben wij, om maar eens even te noemen... de heer John Engels, die eh, zijn 80ste verjaardag deze dagen viert. En eh, die met een fantastisch tournee door Nederland eh, stroopt. we gaan luisteren. Ja. Hij, is al 80, maar John slaat weer toe. Hè? Ja, zo is het. without a song. Without a song, life would be incomplete, an endless dream where we will never meet. There's no refrain, the words can't touch the heart without a song. my trouble and woe, but sure as I know the river will flow, I'll get along as long as the song is strong in my soul. I'll never know what causes rain to fall. I'll never know what makes grass so tall. I only know there ain't no love at all without a song. da da da Zo, V. Klaassen. Wij hebben, eh, Fred en ik, hebben eh, veel momenten beleefd... waar we een van ons tweeën dan een plaatje op zetten... En dan eh, klonken de eerste noten en dan keken we elkaar aan en dan zeiden we... yes, dat precies dat wat we allebei willen horen. Zonder dat we dat van tevoren hadden afgesproken. En een van die plaatjes ga ik nu draaien. En ik weet zeker dat we weer hetzelfde gevoel gaan krijgen. Dat is Miss Etta James... En we gaan luisteren naar Prisoner of Love. Alone from night to night you'll find me Too weak to break the chains that bind me I need no shackles to remind me That I just a prisoner of love. For one command I stand and wait now. From one who's master of my fate now. I can't escape, for it's too late now that I'm just a prisoner of love. What's the good of my caring when someone is sharing those arms with me? Although he has another, I can't have another. prisoner of love. Ja, ik weet niet wat er nu begon af te spelen, maar <laughs> ehm, ja, ik heb natuurlijk ook eh, weer een beetje, ik heb eigenlijk een beetje aan de, aan de het zomerse weer gedacht waar Fred zo direct heen gaat. Ik heb eventjes gekeken eh, wat voor temperaturen het in eh, Slovenië momenteel is. Het, eh, het ligt tussen de, tussen de 27 en de 30 graden in. Dus <laughs> dat is best wel prima weer. Dus ja, daar heb ik ook een beetje aan gedacht bij het uitzoeken van, van, het, van het repertoire. Ehm, dus ook Maskenada Tambra Trio. Maskenada, dat is natuurlijk... Eh, als, je, als je bij een zonnetje zit... Lekker, of, of, of in, eh, ik, zie mezelf dan ook altijd in zo'n uh, in zo'n comfortable rij. In zo'n in zo'n dakloze wagen. <laughs> lekker met mijn koppie in het zonnetje. En dan ga je natuurlijk de zon achterna. Dus Xavier Rudd met Follow the Sun. your intentions. Dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. your place. Many moons have risen and fallen long, long before you came.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 Ehm, het was eh, eigenlijk altijd... het samendraaien was altijd een, een feest. ik deed vaak de techniek. Dus ik heb heel veel geleerd van Fred. Ehm, daarvoor dank ik hem natuurlijk ook. Um, en eh, daarvoor eh, het volgende nummer, Jack Johnson met eh, Better Together. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. our dreams, and they are made out of real things. like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least, for most of the questions in my heart. Like, why are we here and where do we go? And knock on so hard. it's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. Mm, it's always better when we're together. Yeah look at them stars and we're together Well, it's always better when we're together Yeah, it's always better when we're together into my dreams tonight. But I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night, you see that they'll be gone too. Too many things I have to do. But if all of these dreams might find their way into my day to day scene, I'd be under the impression. I was somewhere in between with only two, just me and you.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 cd Come Away With Me. Een prachtige verzameling cd. En ik hoop dat ze erin slaagt om nog eens een keer een cd van die kwaliteit op de markt te toveren. Eh, in mijn uitzending heb ik ook heel veel blues gedraaid. En daar wil ik natuurlijk vandaag geen uitzondering voor maken. U gaat luisteren naar Oscar Benton met de Benson, Horst Blues. the daddy, that's all right with me. Honey, you can have my juicy, juicy love, but don't you throw it in the deep blue sea. up and said your loving right laid across my throat in bed. Never said you your me when you lay across my throat in bed. Baby, you were drinking your white lightning, uh, talking all out your head. Uh, you said, baby, baby, baby, baby, daddy, that's all right with me. daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, that's all right with me. You can have my juicy love, but don't you throw it in the deep blue sea. Give me that break. Jimmy Smith. Struts, zo heette het nummer. Ja, het af en toe een beetje stotterend zijn strat ook uit. Maar spelen dat die man doet. En naast mij, luisteraars, u zult het niet geloven... Fred Kroonsberg nog steeds uh, eh, on-air bij ZFM Zandvoort. Fred, kom er even bij, man. Want we willen toch wel van je weten hoe nou de laatste uitzending eh, bevallen is. Nou, ik vond het een eh, eer om eh, al die jaren hier te mogen draaien. En nogmaals, al die mensen, die vrijwilligers... die al die jaren ervoor gezorgd hebben dat die omroep in leven is gebleven... met een aantal verhuizingen. En dan toch nog met alle probleempjes die dat meebrengt... erin geslaagd om een levendige omroep in de eten te houden ik vind het een compliment waard aan al die mensen. En nou zit jij natuurlijk ook in de gemeenteraad. Dus jij gaat ook zorgen dat wij natuurlijk een goede subsidie houden. Ja, daar, nou, als, ik even, als ik even de kans krijg, zal ik het eh, niet laten. Alhoewel, tegenwoordig moet je van tevoren zeggen dat je eh, belangen hebt.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 Want dit programma hebben we allemaal van genoten. Dank aan alle collega's hier aanwezig. eerste uur heb ik nog een aantal mensen eh, genoemd... die bij al die uitzendingen een rol hebben gespeeld. Maar de lijst is nog langer, dus ik ga nu door met het tweede gedeelte... van de mensen die al die jaren zeer van jazz hebben gedragen en mogelijk gemaakt. Albert-Jan Vos, bedankt. Jack Jongmans, bedankt. George van Dam, Suzanne Severijd, woont in Amerika. Marcel de Vries uit Haarlem. Mario Zandvoort, Pieter Jouwstra, Adam Spoor, Charles Duif, Peter den Boer... Jeroen van Sluisdam, David Habi en Otto Okko Beuving. Allemaal hartelijk dank. En de ploeg die eh, over is, die gaat ervoor zorgen... dat de 50 jaar van Jazz wordt gehaald. Luisteraars, dank voor uw eh, aandacht en het luisteren naar dit programma.